het wel met het NOS-journaal. In de buurt van Roes in Afghanistan, waar de Nederlandse politietrainingsmissie zit, is gisteravond een raket ingeslagen. Onder de 350 Nederlanders raakte niemand gewond, meldt het ministerie van Defensie. En ook is er geen materiële schade. De politie van Veldhoven is op zoek naar de vader van een jongetje van één dat vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. De moeder was met het zwaargewonde kind een winkel in de buurt van haar huis binnengelopen. Hulpverleners probeerden daar het kind nog te redden, maar het overleed ter plaatse. De politie heeft de moeder ondervraagd en is nu op zoek naar de vader. Israël noemt de bestorming van de Israëlische ambassade in Cairo een grove schending van de diplomatieke normen. Het ambassadegebouw werd vannacht met geweld binnengedrongen door Egyptische betogers. Na een tijdje ontzette de politie het ambassadepersoneel. Bij de rellen die daarop volgden vielen zeker twee doden en raakten honderden demonstranten gewond. In de Russische stad Jaroslavl hebben meer dan 100.000 mensen de herdenking bijgewoond van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk van woensdag. Bij die crash kwamen 43 mensen om het leven, onder wie spelers en begeleiders van Lokomotiv Jaroslavl, een van de topclubs in het Russische ijshockey. Premier Poetin was ook bij de herdenking. De Nederlandse documentaire Stand van de Sterren is in de race voor een Oscar. De film van Leonard Retel Helmrich is het derde deel van een trilogie over een christelijke Indonesische familie in de sloppenwijken van Jakarta. Hij won er op festivals al verschillende prijzen mee, onder meer op het ITVA in Amsterdam. De nominaties worden eind januari bekendgemaakt, een maand voor de Oscar-uitreiking. Het weer vanavond kans op stevige regen- en onweersbuien. Morgen eerst zon met vanuit het zuidwesten buien. Met 21 graden wordt het een stuk minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.